10 uur. met het NOS Journaal. Beroepsvereniging In de Zorg Nu 91 heeft een meldpunt geopend... om problemen met mondmaskers en andere spullen te inventariseren. Nu 91 zegt dat er vanuit het hele land signalen binnenkomen... over een gebrek aan beschermingsmiddelen. Volgens de vereniging zijn veel verpleegkundigen en verzorgenden bang... dat hun eigen gezondheid gevaar loopt. Zaterdag kreeg Nederland een grote zending Chinese mondkapjes... waarvan de helft niet deugde. Gisteren overlegde minister Van Rijn over die zending met de Chinese ambassadeur. Nu 91 overlegt donderdag met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In Ahoy en Rotterdam worden vanaf vandaag meerdere hallen ingericht om coronapatiënten op te vangen. De eerste 88 bedden moeten vandaag al klaar zijn. Uiteindelijk moet er plek komen voor bijna 700 patiënten. Niet alleen mensen met het virus kunnen straks in Ahoy terecht. Er komt een aparte hal voor patiënten die geen corona hebben. Luchtvaartmaatschappij EasyJet stopt per direct met alle commerciële vluchten. De volledige vloot blijft aan de grond, meldt de Britse prijsvechter. Volgens EasyJet is de beslissing het gevolg van de reisbeperkingen... die door landen zijn opgelegd in reactie op het coronavirus. De afgelopen dagen heeft EasyJet meer dan 650 repatriëringsvluchten uitgevoerd... voor meer dan 45.000 mensen. Het is de bedoeling dat die extra reddingsvluchten op verzoek van overheden door blijven gaan. Radiozender 3FM start over twee weken met een speciale corona-editie van Serious Request. Onder de noemer Never Walk Alone gaan 3FM-dj's van maandag 13 tot en met zaterdag 18 april geld ophalen voor het Rode Kruis. Luisteraars kunnen liedjes aanvragen voor iemand die ziek is, thuiswerkt of een baan heeft in de zorg. Bij de laatste Serious Request edities hadden de DJ's het glazen huis al verruild voor een dagenlange wandeltocht door het land. Voor deze speciale corona-editie blijven ze in de studio. Het weer, enkele buien vandaag, soms met te sneeuw. Pas in de avond wordt het overal droog.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 got your mind on loose. Go hard and watch the sunrise. One night it changed your whole life. Pop top, drop top, baby, it's a no brainer. Put on. at me sitting up, demanding my attention, had to give it up. Look like somebody designed you, drop dead gorgeous. You made me wanna live it up. Your presence is critical, moving my soul, yeah, you're spiritual. They hate it when you notice me, make everybody else invisible. Breaking all the rules, uh-huh. so above the law. I'll be your excuse, damn right. Uh, don't go wrong, no. You stick out of the crowd, baby, it's a no for real, baby, it's a no-brainer. You got your mind on loose. Go hard and watch the sunrise.